om een probleem met het gaspedaal te verhelpen. Naar verluid gaat het om bijna 100.000 auto's. Het aantal kan in heel Europa oplopen tot 1,8 miljoen. Bij acht Toyota-modellen bestaat een kleine kans dat het gaspedaal na het intrappen blijft hangen. Het gaat onder meer om de Argo, de Avensis en de Yaris... die zijn gemaakt tussen februari 2005 en november vorig jaar. In de Verenigde Staten zijn al ruim 2 miljoen Toyota's teruggeroepen... nadat bij ongelukken door een vastzittend pedaal meer dan 15 mensen waren omgekomen. In Laos worden 31 politieke vluchtelingen vermist... aan wie Nederland politiek asiel had verleend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd contact met hen te krijgen, maar dat is niet gelukt. Den Haag heeft de regering in Laos om opheldering over hun lot gevraagd, zo meldt de VPRO Radio. De 31 maakte deel uit van een groep van duizenden mensen die vorige maand door Thailand werden uitgewezen naar Laos. Thailand beschouwde hen als economische vluchtelingen, maar de groep is bang voor politieke vervolging. Ze behoren tot de etnische Hmong, die in de Vietnamoorlog met de Amerikanen tegen de communisten vochten. De administratie van de stichting Steunfonds Probleemhypotheken is een rommeltje. De stichting heeft veel minder donateurs dan voormalig voorman Jelle Hendricks steeds heeft gezegd. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de NOS. Hendricks zei dat hij opkwam voor 2000 gedupeerden van de DSB-bank, maar daar hebben er volgens KPMG maar 700 betaald. Hendricks is inmiddels met ruzie vertrokken bij het steunfonds. De stichting Hypotheekleed van Pieter Lakenman, die ook voor DSB-gedupeerden opkomt, vertegenwoordigt een kleine 3000 mensen volgens KPMG. Lakeman sprak eerder over 3600 mensen. Het weer, winterse buien trekken over het land en er kan in korte tijd veel sneeuw vallen.